Facebook en overheidsdiensten kunnen niets meelezen. De Amerikaanse regering stoort zich eraan en heeft Facebook gevraagd... een zogenaamde achterdeur in te bouwen voor de opsporingsdiensten. Australië en Groot-Brittannië steunen dat verzoek. Maar Facebook antwoordt dat de privacy van de 2,7 miljard gebruikers zwaarder weegt. De provincie Zuid-Holland eist tekst en uitleg van QBus... vanwege problemen bij het vervoersbedrijf. De bussen en treinen van QBus zouden te veel vertraging hebben... en slecht onderhouden zijn. Ook klaagt het personeel over de werkomstandigheden. QBus rijdt in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorkum. Spoorvakbond VVMC zegt de zondag het vertrouwen op in de directie van het bedrijf... dat in Italiaanse handen is. In januari houdt de provincie Zuid-Holland een hoorzitting over QBus. Gewapende mannen hebben in de Somalische hoofdstad Mogadishu een hotel bestormd. Kort daarna brak een gevecht uit met veiligheidstroepen... waarbij de vijf aanvallers zouden zijn gedood. Of er ook andere slachtoffers zijn is niet bekend. De aanval is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Het hotel in Mogadishu ligt in de buurt van het presidentieel paleis... en er komen veel politici. Drie jaar geleden werd het ook al bestormd door Al-Shabaab. Toen vielen er tientallen doden. De politie heeft nog eens vijf mensen aangehouden... in het onderzoek naar de criminele organisatie van Martin R. Ook wel bekend als de Godfather van Os. Hij en zijn familie worden verdacht van grootschalige drugshandel. Het totale aantal aanhoudingen in de zaak staat nu op 12. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land... en er staat een stevige zuidenwind, aan de kust mogelijk stormachtig.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. summertime. Oh, it's the summer, summertime. fijne dagen en...